Levi van Eck met het NOS-journaal. In twee weken tijd zijn in Nederland bijna een kwart miljoen pluimveedieren gedood vanwege vogelgriep. Sinds eind vorige maand is er een ophokplicht. Experts noemen het vrij ernstig dat er in korte tijd zoveel dieren besmet zijn geraakt. De afgelopen dag werden bij een bedrijf in Lutjegast in Groningen nog zo'n 50.000 leghennen geruimd. Vorig jaar werd daar ook al vogelgriep vastgesteld. Om de impact van vogelgriep te beperken is het volgens experts nodig om het aantal veebedrijven en de hoeveelheid dieren per onderneming omlaag te brengen. Bewoners en personeel van verpleeghuizen kunnen niet tot december of januari wachten op een boosterprik tegen corona. Daarvoor waarschuwen zorgbestuurders in Nieuwsuur. 20% van de verpleeghuizen heeft te maken met coronabesmettingen... en bewoners worden er tegenwoordig ook weer flink ziek van. Een bestuurder zegt dat als de vaccins nu worden geleverd... de boosterprikken volgende week al gegeven kunnen worden. De missionair minister De Jonge zegt dat hij bekijkt of het prikken sneller kan beginnen. Dit jaar zijn vijf hackers opgepakt die verdacht worden van wereldwijd duizenden aanvallen met gijzelsoftware. Dat zou in ongeveer een half miljoen euro hebben opgeleverd. Twee van de vijf werden vorige week in Roemenië opgepakt. Tot hun doelwitten hoorden onder meer de Amerikaanse pijpleiding Colonial Pipeline... en het vleesverwerkende bedrijf GBS. De Georgische oud-president Saakashvili is opgenomen in een gevangenisziekenhuis. Hij is verzwakt door zijn hongerstaking. Saakashvili keerde begin oktober na jarenlang verblijf in Oekraïne terug naar Georgië. Volgens de huidige president is hierop uit het land te destabiliseren... Saakashvili werd meteen gevangen gezet. Daarna ging hij in hongerstaking. Het weer vannacht helder en lokaal kans op mist.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 weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen Je wil naar boven, yeah Doe nou niet siempre así Como me gusta a mí así Como te gusta a ti así Yo solo tengo ojos para ti En tus ojitos son Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent Ik gooi wat olie op je vuur en ik loop weg Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven Laten we proosten, yeah. Gekke gek Het raakt me nog steeds een kust in mijn nek Doe nou net alsof we niet weten Dat onze ruzie eindigt in bed Como me gusta mi así Como te gusta ti así Yo solo tengo ojos para ti Y tus ojitos son para mí Como me gusta mi así Como te gusta ti así Yo solo tengo ritme van Zandvoort, op 106.9 ZFM.